Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Veel te veel keer voor hun rijexamen, dat zeggen de examinatoren van het CBR. Ze schreven samen met een aantal belangenorganisaties een brandbrief aan de minister, meldt de Telegraaf. Sommige examenkandidaten zouden al een poging doen met maar vier uur rijles achter de rug. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld nog niet schakelen of reageren ze slecht of niet op gevaarlijke situaties. Volgens de organisaties ligt dat aan stuntende rijscholen die pakketten aanbieden met te weinig lessen erin. Ze pleiten voor meer toezicht. Acht op de tien bewoners van verpleeghuizen zijn positief over de manier waarop ze verzorgd worden. Dat blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Volgens de onderzoekers lijkt het soms slechter gesteld met de verpleeghuiszorg, omdat we vooral horen van de meest schrijnende gevallen. Wel zou de verzorging wat persoonlijker mogen, blijkt uit het onderzoek. Noord-Korea overweegt op de dreigementen van Donald Trump te antwoorden met de zwaarste tegenmaatregel ooit, zegt Kim Jong-un. Die noemt Trump geestelijk gestoord, omdat hij dreigde met de totale vernietiging van Noord-Korea als het land zijn kernwapenprogramma niet stopzet. Volgens een Noord-Koreaanse minister behoort een proef met een waterstofbom in de Stille Oceaan tot de mogelijkheden. Facebook gaat de inhoud van duizenden advertenties die worden geplaatst door een Russisch bedrijf overhandigen aan de onderzoekscommissie van het Amerikaanse congres. Mogelijk waren de advertenties onderdeel van Russische inmenging in de presidentsverkiezingen. Het bedrijf dat de advertenties had ingekocht wordt volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten betaald door een bondgenoot van de Russische president Poetin die weer banden heeft met de Russische inlichtingendiensten. Het weer. Vanuit het westen trekken wat wolken en een enkele bui over. In het oosten veel zon en tot de avond droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Ook in het weekend zon, met morgen lokaal een bui. Zondag kan het 21 graden worden.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 cheap. I'll sing you songs till you're asleep. When you've gone upstairs, I'll creep and ride it on. Down, down, down, oh Shelley, oh Deborah, oh Julie, oh Jane. I wrote so many songs your name? I forget your name.